Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De eerste herfststorm van dit jaar is een feit. Volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland en de Wadden een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten van ruim 100 km per uur. Volgens weerkundigen is het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Vanuit het hele land zijn er de afgelopen uren meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. Maar de meeste meldingen komen uit Noord-Holland, Friesland en Groningen. Op dit moment zijn aan de kust nog zware windstoten windstoten mogelijk. De komende uren neemt de wind weer wat af. Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. Het gesprek zou gaan over het onderpand dat Finland eist voordat het akkoord gaat met nieuwe noodleningen voor Griekenland. Het ging vooral over de zorgen die de eurolanden hebben over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen, zei De Jager. Premier Rutte betreurt de onduidelijkheid die is ontstaan over de Kunduz-missie heeft nog eens verzekerd dat het gaat om een politietrainingsmissie. In een brief reageerde hij op vragen uit de Kamer over de uitspraak van minister Hille dat de missie vooral militair is. Maar volgens Rutte krijgen de door Nederlanders opgeleide Afghaanse agenten alleen civiele taken, zoals geëist door GroenLinks en de ChristenUnie. Bij een grote politieactie tegen hennepteelt zijn 91 mensen opgepakt en drugs met een straatwaarde van bijna 3 miljoen euro in beslag genomen. Bij 130 huiszoekingen in het hele land werden tienduizenden hennepplanten en stekjes ontdekt. Daarnaast is beslag gelegd op onder meer vuurwapens, auto's, motoren, huizen en bedrijfspanden. Nederland elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland met 2-0 gewonnen en zich daarmee gekwalificeerd voor het EK. In Helsinki scoorde Kevin Strootman in de 29e minuut op aangeven van Wesley Snijder. ver in de blessuretijd scoorde invaller Luc de Jong de tweede goal voor Oranje. Het weer bewolkt en tijdens buien zware windstoten. Vannacht af en toe een bui, minima rond 12 graden. Overdag vooral in de ochtend buien, in de middag ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.